Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin ontmoeten elkaar aanstaande vrijdag in de Amerikaanse staat Alaska. Dat heeft Trump bekendgemaakt op zijn sociale medium Truth Social. De twee presidenten spreken elkaar over de oorlog in Oekraïne. Meer details over de ontmoeting zijn niet bekendgemaakt. Het is voor het eerst sinds 2019 dat Trump en Poetin bij elkaar komen. In Gaza-stad zijn zes Palestijnen gewond geraakt toen ze hulpgoederen probeerden te pakken... die vanuit de lucht werden gedropt. balkon waarop de mensen stonden stortte in, melden CNN en Al Jazeera. Hulporganisaties zijn kritisch op luchtdroppings boven Gaza. Ze zeggen dat de methode ontoereikend en gevaarlijk is. Gisteren kwam in de zuidelijke stad Gaan Yunis een kind om bij zo'n dropping. Nederland heeft de afgelopen dag ook hulpdroppings uitgevoerd boven Gaza, net als enkele andere landen. Of het noodhulppakket in Gaza-stad uit het Nederlandse vliegtuig kwam, is onbekend. Het dodental van het busongeluk in de stad Kisumu in het westen van Kenia is opgelopen naar 25. Onder hen is een meisje van 10. Ook raakten vijf mensen zwaar gewond. De reizigers waren op de terugweg van een begrafenis. Bij het ongeluk zou de chauffeur hard hebben gereden en verloor hij de controle over het stuur. Bij een rotonde kantelde de bus en belandde in een greppel. Op dezelfde plek in Kenia zouden vaker ongelukken gebeuren... door de slechte staat van de weg en roekeloos rijgedrag van chauffeurs. In de beroemde Mesquita van de Spaanse stad Córdoba is brand uitgebroken. Op beelden is te zien dat de vlammen uit het dak van het historische gebouw slaan. Volgens bron is het vuur inmiddels onder controle. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het is onduidelijk hoe groot de schade is in Córdoba. Dan het weer. blijft vannacht droog met kans op nevel of mist. De temperatuur daalt naar 8 tot 12 graden.